Vooral Megens met het NOS-journaal. In de Duitse stad Halle zijn op straat zeker twee mensen doodgeschoten. Dat gebeurde voor een synagoge. De daders zijn nog voortvluchtig, laat de politie weten. Ze zouden met een voertuig vandoor zijn gegaan. Wel is er volgens de Duitse politie één persoon gearresteerd. Het station van Halle is afgesloten en het treinverkeer is stilgelegd. De politie vraagt inwoners van de Duitse stad om binnen te blijven. Het is vandaag Jom Kippur, de belangrijkste feestdag van de Joodse gemeenschap. De man die ervan wordt verdacht dat hij in Rotterdam een agent heeft neergeslagen in een trouwstoet is aangehouden. Volgens de politie is het een Rotterdammer van 25. Hij is vanochtend gearresteerd in Lopik. Morgen wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Bij het incident op 30 augustus verloor de agent het bewustzijn door de klap. Die werd uitgedeeld bij een confrontatie met een aantal boze bruiloftsgasten. Vorige week werden in het tv-programma Opsporing Verzocht... nieuwe beelden vrijgegeven van de mishandeling. Op eerdere beelden was alleen te zien dat de agent op de grond lag. Op de laatste beelden was ook te zien hoe hij geslagen werd. Het kabinet gaat onderzoeken of het verbod op zwaar vuurwerk kan worden uitgebreid, zegt staatssecretaris Van Veldhoven. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil ook zware vuurpijlen en zogeheten single shots niet meer toestaan. Dat zijn lichtkogels die eindigen met een harde knal. Tot nu toe wilde het kabinet alleen het allerzwaarste vuurwerk verbieden, maar sinds gisteren is er een Kamermeerderheid voor een uitgebreider verbod. Een voortvluchtige drugshandelaar uit Limburg heeft zich na anderhalf jaar alsnog gemeld bij de politie. De man moet nog een straf van ruim negen jaar uitzitten voor het invoeren van cocaïne, vuurwapenbezit en witwassen. Het weer, er trekken zware buien over het land, soms met onweer. Het waait flink en het wordt zo'n 14 graden. Morgen eerst buien, maar later vaker droog en wat zon bij opnieuw een stevige wind. Vrijdag opnieuw wisselvallig en in het weekend dan kan het 20 graden worden.